Door de betrokkenheid van de Rekenkamer hopen de samenwerkende hulporganisaties dat het voor het publiek duidelijker wordt waaraan het geld precies wordt besteed. Veel mensen zijn bang dat er veel geld aan de strijkstof blijft hangen. De Rekenkamer keek ook naar de giften die binnenkwamen na de tsunami in Azië, maar dat onderzoek werd achteraf gedaan. Het geld dat vanavond wordt opgehaald wordt verdubbeld door minister Koenders. Het Nederlandse marineschip de Pelikaan vertrekt vanavond uit Haiti om naar Cuba te varen. De bemanning gaat op de legerbasis Guantanamo Bay een Amerikaans marineteam ophalen. Dat gaat meehelpen om de haven van de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince te herstellen. De Amerikaanse duikers en bergers gaan allerlei obstakels die in de haven onder water liggen weghalen. Onweer een zware regenval hebben in het zuiden van Californië geleid tot overstromingen. De autoriteiten hebben het over zondvloedachtige regenval. Vooral de regio rond Los Angeles is getroffen. Meer dan 500 huizen zijn geëvacueerd omdat er aardverschuivingen kunnen komen. Door de bosbranden van vorig jaar zijn veel bomen verdwenen... en de kale grond is helemaal doorweekt geraakt door de aanhoudende regen. De gemeente Delft noemt een proef met een gemeentelijke belastingadviseur een succes. De adviseur helpt mensen met lage inkomens gratis bij het invullen van hun belastingaangifte. En in minder dan een jaar wist hij voor hen ruim 400.000 euro terug te krijgen. Veel mensen konden nu hun schulden afbetalen, zegt de gemeente.